Direct na de moorden vlucht hij naar Marokko. Vorig jaar werd hij daar opgepakt. In samenwerking met de Nederlandse justitie is hij nu berecht en veroordeeld tot levenslang. Op de Waal bij het Gelderse Doornenburg zijn in dichte mist twee schepen op elkaar gebotst. Het scheepvaartverkeer is door de aanvaring gestremd. Er vielen geen gewonden, alle opvarenden zijn van boord gehaald. Een van de schepen vervoert 900 ton kolen. Het dreigde even te zinken, maar dat gevaar is geweken. De botsing op de Waal bij Doornenburg was rond half vijf vanmiddag. De scheepvaart is waarschijnlijk tot middernacht gestremd.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 Eh, mijn naam is Ben Oveugen en welkom bij CFM Zandvoort met het programma Peaceful Radio. En ja, toch wel een beetje een heugelijke eh, aflevering denk ik dan. Want, ehm, ja, dan gaat we even nog de muziek eh, van uh, Xelo Een uh, bijzondere dame uit Frankrijk komt even langs met het, haar nummer Breath Edition 2011. Wat wil ik zeggen. Oh ja, aflevering 750 zitten we inmiddels. Dat is toch wel... Uh, we zijn aardig op weg naar de duizend. En de duizend afleveringen zal altijd weer bijzondere eh, gebeuren. De radio. Door we gaan verder met de volgende cd. Echo des Virages van Nigel en Simon.

Yokhala bayokhala bayokhala wema la la la Ik ben hier niet. Ik ben mama, niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ik ben hier ruuxun tweemaan isaha idi kuusumdana kuusumdana kuusumdana kuusumdana Let's go, Let's go. Fatih Fatih Fatih Fatih Hadi Yes, yes, yes. van label Oriade Music. Van hetzelfde label gaan we, eh, gaan afsluiten met hetzelfde label. En dat heet, eh, is een verzamelcd voor van eh, Brainscapes, oftewel Elenis Die heeft een verzamel gemaakt van allemaal bekende artiesten. En die heeft hier een beetje bewerkt en achter elkaar geplakt tot een vol uur. Dat is een gelegenheidsgebeuren uh, omdat uh, Sporia zoveel jaar bestaat. Goed, dat tot dan het eh, nieuws. Daarna kom ik graag terug voor een uurtje Peaceful Radio. Kan je er geen genoeg van krijgen? Peacefulradio.eu Radio.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 Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn. De Belgische koning Albert heeft formateur Di Rupo gevraagd door te gaan met zijn pogingen een regering te vormen. De koning wil dat de zes beoogde coalitiepartijen toch proberen om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Di Rupo, die eergisteren zijn ontslag indiende, heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. In Cairo is het geweld op en bij het Tahrirplein vanavond opgeleid. Op het plein klonk opnieuw geweervuur en er werden traangasgranaten naar demonstranten gegooid. Demonstranten zijn bang dat het plein de komende uren wordt schoongeveegd. Betogers zijn niet tevreden met de toezegging van het militaire bewind om eerder terug te treden en de presidentsverkiezingen te vervroegen. Gemeenten hoeven bouwplannen niet langer voor te leggen aan een welstandscommissie. Ze krijgen de vrijheid om zelf te bepalen of dat nodig is, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. Donner werkt samen met minister Schultz van Hagen aan een wet die het toezicht op de welstand